opgepakt. T. is de dader in de zogenoemde Scheveningse dakmoordzaak... Hij ging er woensdag tijdens een verlof vandoor. In februari ontsnapte hij ook al eens en ook toen kon hij snel worden opgepakt. Danny T. werd in 2007 veroordeeld voor een moord. Die moord werd landelijk bekend doordat op een filmpje op internet was te zien... hoe het slachtoffer gewond van een dak viel en stierf in zijn achtertuin. Danny T. was toen 16. De Verenigde Staten zijn dit jaar voor het eerst officieel aanwezig geweest... bij de herdenking van het bombardement van de Japanse stad Hiroshima... De Amerikanen verwoesten de stad in augustus 1945 met een atoombom en later gebeurde dit ook met de stad Nagasaki. De bombardementen zorgden voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. De autoriteiten in Rusland hebben nog steeds de grootste moeite om de bosbranden in het land onder controle te krijgen. Er woeden er bijna 600, vooral in het Europese deel van Rusland. Het dodental staat op 50. De hittegolf die de brand in Rusland aanwakkert is nog niet voorbij. Voor de komende dagen worden recordtemperaturen van 40 graden verwacht. Op Tessel broedt een record aantal lepelaars. Volgens een Tesselse boswachter zijn er op dit moment 540 broedende paren. 150 meer dan vorig jaar. In heel Nederland leven ongeveer 2200 lepelaars. In de jaren 60 nam hun aantal drastisch af. Maar de afgelopen decennia is er veel tijd en geld besteed om de lepelaarpopulatie in Nederland weer op peil te krijgen. Het weer. Eerst kans op een mistbank, verder vanochtend zonnig.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 ook voor de silver lining. Een betere, eh, betere binnenkomst met Chet Baker kunnen ons niet wensen. Vandaag eh, luistert u wederom naar Jazz op Zondag met David Habig en Peter den Boer. We begonnen met Chet Baker en we gaan verder met eh, trio van Vince Guaraldi. Guaraldi. En die laat u horen hoe je van een eenvoudig, simpel nummertje, Greensleeves, een mooie improvisatie kunt maken met z'n drieën. That's Jazz. Zo heet de groep onder leiding van Robert Veen met Koos van der Hout, Leo van Oostrom, Erik Heinsdijk, Jan Voogd, Tolf Helge en Kajan Witmer. Kajan Witmer die regelmatig hier ook in Zandvoort in Jazz bij Oomstee te horen is. Eh, Robert Veen heeft ook nog een ander project en dat is The Aces of Syncopation. En daarin, eh, eh, dat is een, een groep die steeds een ode brengt aan de Sydney Bechet. En in die groep speelde Dick Sleeman. Dick Sleeman is afgelopen week overleden, veel te jong overleden. Is een eh, fantastische Nederlandse trombonist. En ehm, ik wil eh, als hommage aan hem hem nu laten horen in een eh, misschien wel een toepasselijk nummer: Passport to Paradise. baby. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet and the sun is eyes Can't you hear that Peter Pan? The happy tune is yours there. Life can be so sweet and the sun is eyes I used to walk with those blues on But I'm not afraid, baby. My rover runs If I never ever since I'll be rich and Rockefeller, With gold just at my feet on the sun desires luisterden naar de man die eh, eerst was opgepakt en vervolgens eh, eh, weer was vrijgelaten. En toen weer werd opgepakt vanwege het violating his parole voor het gebruik van heroïne. Sonny Rollins. Nou ja, prachtig muziek natuurlijk, <laughs> maar dat hoort een beetje bij een artiest. Ehm, we gaan verder met Eric Truvas en Ed Harcourt. Uh, nobody puts baby in the corner. spaceships in the sky. The world is not for sale, and baby, neither am I. Old fashioned desire is all it is. Oh, broke you and turned you. We gaan nu luisteren naar het kwartet van Fabi Lafertin. Die spelen in de stijl van Django Reinhardt. Fabi Lafertin, een Zeeuws-Vlaming, die nog steeds optreedt. Helaas staan, de, staan de nummers er niet op. Dus <laughs> we gaan een beetje gokken welk nummer het is. Nummer 5. 5? Oké. Uno momento. En we gaan verder. dat was de trompet van Joe Gordon, die samen met Charlie Roos op de tenorsax, Junior Mans piano en Jimmy Schenk op de bas speelde met de meester Art Blakey op de drums. Een opname uit 1954. Art Blakey die, eh, heeft meer dan 30 jaar lang muziek gemaakt, heel veel albums gemaakt en is beroemd geworden met zijn Jazz Messengers. Ooit eh, had hij een band waar eh, Horace Silver de leider was en na vijf jaar verliet Silver de band en ging Blakey alleen verder. En die band van hem, dat was zijn sterke kant, heeft hij heel veel jonge muzikanten de ruimte gegeven om zich aan het grote publiek laten, te laten zien. En die zijn allemaal heel groot en beroemd geworden. Freddie Hubert, Wayne Shorter, Donald Byrd, Lee Morgan, Benny Colson, Winter Marsalis, Bradford Marsalis, Keith Jarrett enzovoort. Echt dat zijn allemaal mensen die eh, hun, hun, roots daar gevonden hebben. Blakey vond ook dat dat eh, nodig was. Zijn credo was, I'm gonna stay with the youngsters. When these get too old, I'll get some younger ones. That keeps the mind active. Hij is, eh, tot op zijn, hij is op 70 jaar geleden overleden en tot die tijd speelde hij de hele wereld door. Een bijzonderheid, in 1956 nam hij een LP op met Rita Reis. Iets wat toen de Nederlandse kranten haalde. Dat was dus drummer Art Blakey. Over drummers gesproken, hier is een aardig stukje waar eh, vier drummers samen laten horen hoe je toch eh, zonder er een puinhoop van te maken een heel mooi eh, een, nummer kan, kan spelen.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 Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you stay with me. Pretty woman, walking down the street.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 Hey, don't walk away. Hear what I gotta say. woman. Mm, Pretty Woman, gespeeld eh, door het orkest van Count Basie, opgenomen in 1965. Eh, hiermee is een mooi voorbeeld eh, te horen van, ehm, van het feit dat zo'n big band zoals Count Basie ook bij zijn tijd meeging en en eh, zelfs de arrangementen door Quincy Jones liet maken. Om eh, toch weer van mooie popstukken uh, mooie jazzarrangementen te maken. Nu is heel anders. Vier heren, drie heren die, en één gitaar meneer die zingen een, een, mooi stuk. En dat zijn de, de, dat zijn de Mills Brothers met het nummer Across the Alley from the Alamo. Across the alley from the Alamo I lived a pinto pony and an Navajo Who sang a sort of Indian hidey-ho To the people passing by Bow, bow, bow Pinto spent his time a-swishing thighs And the Navajo watched the lazy skies. And very rarely did they ever rest their eyes on the people passing by. One day they were walking along the railroad track. They were swishing, not a looking. Toot, toot. They never came back. Oh, across the alley from the Alamo in the summer sun decided to settle low. The fly sings an Indian hidey-ho to the people passing by. Across the alley from the Alamo lived a pinto, a pony, and a Navajo who used to make frioles and cornmeal dough for the people passing by. They thought that they would make some easy bucks by washing their frioles in Deserlux, a very, very conscientious bucks. to the people passing by and they took their cheap vacation. Their shoes were polished bright, though they never heard the whistle. for they're clear out of sight. Oh, across the alley from the Alamo, when the starlight beams its tender glow, the beans go to sleep, and then there ain't no door for the people passing by. One day. they never came back. Oh, across the alley from the Alamo, when the Summerland decides to settle low. A mice sings an Indian hidey-ho to the people passing by across the alley. Ja, dames en heren. Ehm, El Giro, die lag vorige week in het ziekenhuis. Ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij is wel al verplaatst naar een ander ziekenhuis. Omdat hij last had van de ijle lucht in, eh, in de Alpen. Dus nu ligt hij in Marseille in het ziekenhuis. Eh, zodat hij daar eh, wat meer lucht krijgt eigenlijk. Ehm, ja, dat is eigenlijk de laatste update. Ehm, we gaan nu luisteren naar de Nearness of You van hem. delight. No soft lights to enchant. awareness of you. En dan nu vlak voor we naar de nieuwspieps gaan. Jim Hall, Tangerine.